12 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Hij heeft de aanslagen in Kopenhagen van vannacht en gistermiddag een aanval op alle delen genoemd. Op een persconferentie sprak ze haar medeleven uit met de nabestaanden van de twee doden. Die vielen bij een schietpartij in een synagoge vannacht en op een lezing gistermiddag. De Deense minister van Justitie zei dat Kopenhagen de komende dagen extra wordt beveiligd. Op meerdere plekken in de stad doet de politie onderzoek. De vermoedelijke dader van de aanslagen werd vannacht door agenten doodgeschoten. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer daders zijn. Ruim 100 banken en financiële instellingen in tientallen landen, waaronder ook Nederland, zijn slachtoffer geworden van een omvangrijke computerhack. De hackers zouden sinds 2013 meer dan 260 miljoen euro bij de instellingen hebben weggesluist, meldt de New York Times. Een Russisch beveiligingsbedrijf kwam de roof op het spoor bij een controle van een bank in Kiev. De daders hebben neprekeningen opgezet en saldo's van bestaande rekeningen aangepast. De banken hebben nog niet gereageerd op het bericht over de grote digitale roof. Bij de Oekraïnse stad Debaltsevo wordt nog steeds volop gevochten... ondanks de wapenstilstand die afgelopen nacht is ingegaan in Oost-Oekraïne. In de wijde omtrek zijn nog beschietingen en zware explosies te horen. In het gebied was het vannacht wel relatief rustig, maar de strijd is vanochtend weer opgeleid. Pro-Russische separatisten hebben gezegd dat ze het recht hebben om de Baltsevo aan te vallen, omdat het onder hun grondgebied valt. In het akkoord over de wapenstilstand zijn geen concrete afspraken gemaakt over de strategisch belangrijke stad. Vogelbescherming Nederland heeft voor de negende keer webcams geïnstalleerd bij broedende vogels. Vanaf vandaag staan er camera's op nestkasten van onder meer een torenvalk en kerkuil. Later komen daar nog onder meer een koolmees, huismus, roodbosje en ooievaar bij. Het weer vrijwel overal zon vandaag, behalve in de noordelijke provincies. En het is vandaag 5 tot 9 graden.